Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De afgelopen twee jaar zijn bij de gemeente Amsterdam meer dan 100 meldingen binnengekomen over kapotte verlichting aan de Holterbergweg. Dat is de plek waar vorige maand de 17-jarige Lisa werd vermoord. Het tv-programma Pointer en het AD schrijven dat de plek daarom al langer als onveilig geldt. Vrouwen zeggen dat met meldingen over de verlichting of hoge begroeiing niet altijd iets werd gedaan. De meeste Nederlanders vinden het goed dat maatschappelijke organisaties naar de rechter kunnen stappen... als de overheid zich in hun ogen niet houdt aan eigen wetten en regels. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO... in opdracht van het advocatenkantoor Pels Rijken dat de overheid bijstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken zoals die van de actiegroep Urgenda. 45% vindt het goed of zeer goed dat zulke zaken tegen de overheid worden gevoerd. Warner Brothers klaagt AI-plaatjesmaker Midjourney aan voor schending van copyright... Volgens advocaten kunnen gebruikers van de site makkelijk plaatjes en filmpjes genereren van beroemde superhelden... waar de filmstudio het alleen recht over heeft. In juni klaagden Disney en Universal de site om dezelfde reden al aan. De Australische deelstaat Victoria looft een recordbeloning uit... voor de gouden tip over een voortvluchtige moordenaar, Dizzy Freeman. Wie vertelt waar hij is, kan omgerekend ruim een half miljoen euro krijgen... Freeman schoot anderhalf week geleden twee politiemannen dood... toen ze bij hem langsgingen met een huiszoekingsbevel. De moordenaar vluchtte daarna de wildernis in en is sindsdien spoorloos. Het lichtzwaard waarmee Darth Vader de hand van Luke Skywalker afhakte... in de film The Empire Strikes Back... heeft op een veiling ruim 3 miljoen euro opgebracht. Nog nooit werd een requisiet uit Star Wars voor zo'n hoog bedrag geveild. Tijdens de veiling gingen nog meer Hollywoodstukken onder de hamer... zoals een zweep van Indiana Jones en een bord van perron 9 3 kwart uit de Harry Potter films. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierwolken of kleine stapelwolken. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar.